Volgens de veiligheidsregio zijn er deskundigen onderweg om de mogelijke verzakking te onderzoeken. Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn bij het station in Breda dat vorig jaar september werd geopend. Na een paar maanden vielen er bakstenen van het gebouw en in de winter lekte er regenwater in de hal. Minister Koolmees wil de inburgering op de schop nemen. Hij is geschrokken van het aantal Somaliërs en Eritreërs in Nederland... dat geen opleiding heeft gevolgd en in de bijstand zit. De minister van Sociale Zaken zegt in een interview in de Telegraaf... dat hij ervoor wil zorgen dat nieuwkomers vanaf dag 1 taalles volgen. Hij wil ook de wachtlijsten voor inburgeringsexamens aanpakken. Nabestaanden van slachtoffers van de bende van Nijvel hebben de Nederlandse hoogleraar Peter van Koppen gevraagd om nieuw onderzoek naar de bende te doen. Hij moet als onafhankelijk deskundige de beschikbare gegevens analyseren. De nabestaanden hopen dat de daders op deze manier alsnog gepakt kunnen worden. De Belgische justitie onderzoekt nog altijd wie er achter de beruchte bende zaten... die in de jaren 80 een serie overvallen op de Deleuze supermarkten pleegden. De overvallen gingen gepaard met veel geweld, en vielen 28 doden. De baas van motorclub No Surrender, Henk Kuipers, is opgepakt. Hij zou zeker acht motorclubleden hebben mishandeld en afgeperst... omdat die zich volgens hem niet aan de clubregels hielden. Kuipers wordt ook verdacht van bedreiging en diefstal met geweld. Veel slachtoffers durven volgens het Openbaar Ministerie... geen aangifte te doen tegen Kuipers. Nu hij vastzit, hoopt het OM dat slachtoffers zich alsnog melden. Het weer later en vanochtend en vanmiddag dooit het overal met 2 tot 5 graden.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 Meer dan een uur vertraging omrijden via Hilversum. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam een 40 minuten vertraging. Ook 40 minuten extra reistijd tussen Den Haag-Zuid en Knoop het Ketelplein op de A4 richting Rotterdam. Op de A7 hoorn is de spitsstrook dicht door een onwelwording bij knooppunt Zaandam 5 minuten vertraging.